Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten halen familieleden van ambassadepersoneel weg uit Kiev. Ook andere Amerikanen in Oekraïne wordt geadviseerd om te vertrekken... vanwege de dreiging van een Russische militaire actie. De VS benadrukt dat de ambassade in Kiev gewoon open blijft... en dat het land onverminderd achter Oekraïne staat in het conflict met Rusland. Oud-minister Jaap de Hoop Scheffer zei gisteren in Buitenland dat ook Nederland zich zou moeten voorbereiden op een evacuatie van burgers uit Oekraïne. Schoolsluitingen hebben wereldwijd tot grote leerachterstanden geleid, zegt UNICEF. Vooral in landen met lagere inkomens kregen leerlingen achterstanden en mentale problemen. Door schoolsluitingen valt voor miljoenen kinderen hun enige fatsoenlijke dagelijkse maaltijd weg. En bovendien krijgen ze thuis te maken met huiselijk geweld of kinderarbeid. UNICEF vindt dat scholen zo snel mogelijk weer open moeten. De achterstanden zijn volgens de organisatie alleen in te halen met intensieve begeleiding. Op de snelweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven is een auto met hoge snelheid gecrashed tijdens een achtervolging door de politie. Agenten hadden de achtervolging ingezet na een melding van een bedreiging met vuurwapen. In het voertuig vonden agenten een nepwapen. De bestuurder is opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is even afgesloten geweest voor onderzoek. Bij de massale coronademonstratie in Brussel zijn 15 mensen gewond geraakt, onder wie drie politiemensen. 70 mensen zijn opgepakt. Naar schatting waren er zo'n 50.000 demonstranten op de been. In de loop van de middag liep de demonstratie op een aantal plaatsen uit op rellen. In de Europese wijk gooiden railschoppers ruiten in van Europese instellingen... en gooiden dranghekken en andere objecten naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Het weer nog, het kan mistig zijn vannacht en licht vriezen. Morgen blijft de mist lang hangen en het wordt uiteindelijk tussen de 3 en 6 graden.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 Better, bye. Better, better, bye. I'm loose. Even better, done the para. Tonight in Josie, I'm in Josie. Won't call it for one, one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me, you can put them on molly. I'm on duty, but I'm on low key. They want do me, they want do me, they want do me, cause they want do me. When you won't want me, when you won't want me, I'm in San Francisco, Johnny.